die vanuit Groningen onderweg zijn naar het Binnenhof om te protesteren tegen de gaswinning. De organisatie heeft de demonstratie vooraf niet aangekondigd, zegt hij. De straatjes en pleinen rond het Binnenhof lenen zich niet voor tientallen rijdende tractoren, zegt de gemeente. Ze mogen wel te voet de binnenstad in. De boeren zeggen dat als gevolg van de gaswinning mestkelders zijn verzakt en drainagesystemen beschadigd zijn geraakt. Minister Wiebes van Economische Zaken zegt dat hij zo snel mogelijk de gaswinning wil terugbrengen naar 12 miljard kub per jaar. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2016. In Amsterdam-West is een handgranaat gevonden bij een souvenirwinkel. De granaat is met tie-wraps vastgemaakt aan het pand. De politie heeft de straat afgezet en nabijgelegen winkels ontruimd. Buurtbewoners hoeven hun huis niet te verlaten, maar ze moeten wel binnen blijven. De politie weet nog niet waarom de handgranaat is vastgemaakt aan de winkel. De verkoop van het aantal volledig elektrische auto's is vorig jaar met ruim 130 gestegen, naar bijna 10.000 auto's. Vooral leaserijders stappen over naar elektrisch. De verkoop van plug-in hybrids, die zowel op elektriciteit als op brandstof kunnen rijden, is compleet ingestort. Dat is een direct gevolg van nieuwe belastingregels. De tien westerse toeristen die in Cambodja worden beschuldigd van pornografisch dansen bieden hun excuses aan. Het is te zien op videobeelden van de acht mannen en twee vrouwen. Een van hen is een Nederlander van 22 uit Haarlem. De toeristen werden opgepakt na een feest in een gehuurd huis. Ze dansten met kleren aan, maar enkele namen volgens de politie seksueel suggestieve poses aan. Dat valt volgens Cambodjaanse begrippen onder pornografie en de maximumstraf daarvoor is een jaar cel en een boete van 500 dollar.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 Eh, we hebben de Beatles natuurlijk met de eerste twee tracks van Let It Be. De Nederpop Top 100 uit de periode 1965 en 1980. En nog veel meer heerlijks. Veel plezier het komende uur. I was done with I headed for the gym to the sock hop ball. The joints really jumping, the cats are going wild. The music really set my did the crazy style of it. see the apple I'm out. ready. Ready, ready, I'm ready. Ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, to rock and roll. All the flat top cats now we're done with dogs. I'm headed for the gym to the sock ball. The dogs really jumping, the cats are going wild. The music really left, bust up to the right, gonna 1971 Earth and Fire and Storm and Thunder. En misschien wel aardig om te vermelden dat hun eerste acht singles allemaal top 10 hits waren. Dat zegt wel hoe groot de groep was in ons land. En we begonnen met Little Richard en Ready Teddy. En hij was niet de enige die het nummer opnam. Elvis Presley en Buddy Holly hebben ook hun eigen versies gemaakt. Dit nummer kwam eh, van eh, Little Richard uit 1956. En dit gaat over schoonmoeders. about people wherever you go. You just talk, talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about people you can make. It wonder uit 1960. Joe Jones en You Talk Too Much. We hadden net eh, Earth and Fire en nu krijgen we weer twee nederbeat groepen achter elkaar. We beginnen met eh, Super Sister. when we van de tweede LP van Super Sister... To the Highest Bidder, A Girl Named You uit 1971. En dan gaan we luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1975... van de groep Lucifer van Margriet Eshuis en toen dat hij drummer Henny Huisman. Hier is House for Sale... Top 100 hit uit 1975, Lucifer en A House for Sale. De titel van de volgende plaat was origineel Liberty's Whip. Maar omdat het in de categorie surf rock viel... heeft de producer het eh, veranderd in Pipeline. En dat maakte meteen een grote hit voor de Chantees. van de Chantees was eigenlijk de Rhythm Rockers. Dit was hun enige grote hit, Pipeline. En dan zijn we alweer toe aan de eh, Beatles... met eh, de eerste twee tracks van het album Let It Be uit 1970. Two of Us en Dig a Pony. Painting a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one, in which Doris gets her oats. me chasing paper. Dat waren de eerste twee van eh, het album Let It Be, Two of Us en Dig a Pony. En volgende week hebben we Across the Universe en I, Me, Mine. Het volgende nummer heet eigenlijk Torna a Sorrento, maar dat is door Doc Pomus en Mort Schumann vertaald in Surrender voor Elvis Presley. When we kiss my heart's on fire a strange desire. And I know it's time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. En ook dat was weer een surefire number one hit voor Elvis Presley. Surrender. En dat kwam uit het jaar, nou pak eens even weg, 61. Twintig jaar later brachten de Pointer Sisters een LP uit... die getiteld was Black and White. En daarop vond je dit nummer. Slow Hand van de LP Black and White. het waren de Pointer Sisters. En dan gaan we nu toe naar eh, eh, drie nummers uit de Nederpop Nederbeat Top 100... uit de periode 1965-1980. Op 94 vinden we Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Op 93 uh, eh, Jackpot met Is Everybody Happy... En op 92 The Shoes met Na Na Na. Veel plezier. Last night I turned the radio on. for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say, The great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. For he's the one and only King. I remember Elvis Presley me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. Good luck charm is not forever. Good luck songs, we need them ever. Again, again, I'll play your songs. Cause in my mind, you haven't gone. Are you lonesome tonight? Do you miss him tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Elvis Presley. Lord, I love to hear him sing. So i adore him just forever. For he's the one and only king. I remember Elvis Presley. set me free. Like you were singing died with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever just a golden memory. Shoes, Jackpot en eh, Danny Mirror hoorde je achtereen in de Nederpop Top 100. En volgende week zijn er weer drie. We gaan het even wat rustiger aandoen nu met eh, Tanita Tikaram van het album Ancient Heart. En hier is Twist in My Sobriety. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away.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 All the Love in the World. Ze hebben Dion Warwick behoorlijk de tijd gegeven... maar Les Paul en Barry Ford vinden het nu genoeg. Het is tijd. Klaar met Matchbox en over een halve minuut krijgen we Hans en Ro met eh, Hans en...